Sidi Bouzid is de geboorteplaats van de donderdag vermoorde oppositieleider Brahmi. Betogers die woedend zijn over zijn dood gooiden stenen naar de politie en staken autobanden in brand. Aanhangers van de oppositieleider houden de islamitische regeringspartij en NADA verantwoordelijk voor de moord. Brahmi werd gisteren begraven in de hoofdstad Tunis, waar het daarna ook tot rellen kwam. Uit het hele land zijn meldingen binnengekomen van blikseminslagen en wateroverlast door zware regenbuien. In Meerkerk in Zuid-Holland sloeg de bliksem in in een rijdende politiewagen. De twee surveillerende agenten in de auto raakten niet gewond. Ook leidden blikseminslagen her en der tot brandjes. Het terrein van het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde veranderde door de regen in een grote modderpoel. De buien trekken van zuidwest naar noordoost. Over een uur of twee zijn ze het land uit. Tot die tijd geldt code geel in verband met het onweer. Dat is een minder zware waarschuwing dan code oranje, dat gisteren van kracht was tijdens de buien. Op het Spaanse eiland Mallorca is al meer dan 1600 hectare pijnboombos verwoest door de natuurbrand die vrijdag uitbrak. Tientallen huizen en een vakantiepark zijn ontruimd. De brand woedt in het westen van Mallorca. Er zijn geen meldingen over gewonden of verbrande huizen. Het is overdag zo'n 40 graden op Mallorca en er staat veel wind. Dat maakt het voor de brandweer moeilijk het vuur te bestrijden. Het weer, een gebied met buien, trekt over het land van zuidwest naar noordoost. Tijdens die buien zijn onweer en windstoten mogelijk. Het wordt vannacht niet kouder dan 16 tot 22 graden. Overdag trekken de meeste wolken en buien geleidelijk weg...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 Nachtzuster, ik waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, consciousness.